Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederlandse gynaecologen slaan alarm omdat een toenemend aantal ongevaccineerde zwangeren op de intensive care belandt. Dat meldt Nieuwsuur. In het Rotterdamse Erasmus MC is het aantal IC-opnames van zwangere vrouwen met corona sinds de zomer verdubbeld. Ook andere ziekenhuizen in Nederland zien meer zwangere vrouwen op hun IC's, maar daar gaat het nog om lagere aantallen. Waarom Rotterdam zo'n brandhaard is, is niet duidelijk. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is verder gedaald. Uit CBS-cijfers blijkt dat er eind september 419.000 bijstandsuitkeringen waren. Ruim 5.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt volgens het CBS door de grote vraag naar personeel. Het Spaans-Portugese stel dat zondag vertrok uit een quarantainehotel in Bad heeft zich van begin af aan verzet tegen de beperkingen. Dat zegt de burgemeester. De twee zouden in het hotel voor overlast hebben gezorgd. Ze werden aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. In Den Haag zijn een dode en een gewonde gevallen bij een steekincident. Ze werden gevonden in een woning in de rivierenbuurt. Onbekend is nog wat er precies is gebeurd. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De Britse koningin Elisabeth is niet langer het staatshoofd van Barbados. Het Caribische eiland is vanaf vandaag een republiek. Dat gebeurde met een ceremonie in aanwezigheid van de Britse kroonprins Charles... Barbados werd 55 jaar geleden onafhankelijk, maar hield Elisabeth nog als staatshoofd. Vorig jaar besloot het eiland een republiek te worden. Viviane Miedema en Lieke Martens hebben niet de gouden bal gewonnen. Ze eindigden als vierde en vijfde. De prestigieuze prijs van een Frans voetbaltijdschrift ging naar de Spaanse Alexia Putellas. Bij de mannen ging Lionel Messi voor de zevende keer met de gouden bal naar huis. Het weer, het is vandaag grijs en regenachtig, het waait stevig en het wordt in de middag 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits stelt nog steeds niet zoveel voor in onze regio. Je hebt hooguit 5 minuten vertraging op de A10 Noord de Buitenring bij Amsterdam Hemhavens.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 Gynaecologen slaan alarm omdat een toenemend aantal ongevaccineerde zwangeren op de intensive care belandt. Dat meldt Nieuwsuur. In het Rotterdamse Erasmus MC is het aantal opnames van die groep sinds de zomer verdubbeld. ZZP'ers en flexwerkers in de culturele sector willen dat het kabinet de coronasteunmaatregelen aanpast. Ze zeggen dat de miljoenen eerder te veel bij de instellingen bleven hangen. De Amerikaanse president Biden noemt de nieuwe coronavirusvariant Omicron reden tot zorg, maar geen reden voor paniek. Hij riep de bevolking op om zich te laten vaccineren.